Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De burgemeester van Nieuwegein vindt de afsluiting van de A2 op vrijdagavond onverantwoord. Gisteren liep het verkeer rond Utrecht vast. De A2 richting Den Bosch is dicht tussen knooppunt Oudenrijn en knooppunt Everdingen vanwege werkzaamheden. Die zijn de komende vijf weken elk weekend. De werkzaamheden zorgen voor lange files en ook sluipverkeer. Bijvoorbeeld gisteren in Nieuwegein. Sommige mensen stonden drie tot vijf uur lang stil. Maandag praten de gemeente en Rijkswaterstaat over wat er beter kan aan de planning en de communicatie. Een jongen van acht jaar is aan het begin van de avond vermist geraakt in zee bij de Maasvlakte. Het gebied hoort bij de haven van Rotterdam. Hulpdiensten hebben ruim een uur gezocht naar de jongen... met onder meer drones, helikopters en een duikteam... maar hebben hem niet kunnen vinden. Volgens de politie is de kans dat de jongen nog levend uit het water wordt gehaald heel klein. De zeehavenpolitie is daarom bezig met een zoekactie om het lichaam van het kind te bergen. Een andere jongen raakte op hetzelfde moment en op dezelfde plek vermist. Hij werd wel gevonden en levend uit het water gehaald. Hoe het nu met hem gaat is niet bekend. Meerdere Iraanse accounts zijn van ChatGPT verwijderd. De accounts werden gebruikt voor een beïnvloedingscampagne. Er werden onder meer nepnieuwsverhalen over de Amerikaanse verkiezingen gemaakt. Zo'n 125 brandweerlieden zijn bezig om een brand in Somerset House in Londen te blussen. In het bekende historische gebouw uit de 18e eeuw, waar ook werken van Van Gogh hangen, woedt het vuur in een deel van het dak. Het is niet bekend hoe de brand in Somerset House kon ontstaan. Het weer vanuit België schuift de bewolking het land binnen. In Limburg gaat het in de loop van de avond regenen. Het koelt vannacht af naar zo'n 15 graden. Morgen bewolkt en daarna wolken en zon. Het wordt dan zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer staat nog in de file rond Utrecht... door de werkzaamheden aan de A2.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 Ja, en we hebben een heftige week gehad. Nou ja, heftig. Eh, warm, hè? Ik ben toch stiekem blij. Ja, ik ben echt een Hollander, hè? Altijd zeuren, te warm, te koud, te veel regen. Maar eh, ik ben toch blij met die uitvinding genaamd een airco. Want anders was het echt niet te doen met dit weer. Ja, ik slaap overdag, dus eh, dan is het eh, op zijn heetst. Temperaturen, hè? 25, 30 graden. Nou, het is, eh, ik vind helemaal niks. En natuurlijk bijzonder weekend. Nou, bijzonder weekend de weekend before, hè? Volgende week is het raak. Vanaf eh, donderdag is het feest in Zandvoort. Dan eh, is alles bijna afgesloten en dan kom je moeilijk Zandvoort in... tenzij je natuurlijk een bewijsje hebt voor je auto om naar binnen te komen. Want eh, ja, Max Verstappen, Formule 1 weekend volgende week dus. Maar dit weekend valt het toch allemaal mee. Ze zijn druk bezig in het dorp, overal hè, van alles opbouwen. Ik heb het al gezien allemaal, jij ook waarschijnlijk. Dus het wordt weer een heel spektakel. En hè, tien keer zoveel mensen als dat we in eh, Zandvoort hebben wonen... komen volgende week naar Zandvoort. Als er niet al een heleboel eh, Duitsers al binnen zijn. Zien van Zandvoort, de muziek van... Ehm, M-System en Tocho met Here We Are in de Raku Remix. van Zandvoort, de Nightwalk. De Nightwalk Mainstage. Jouw warming-up voor jouw stapavond. Dat doen we nu met de eh, Yours, met Our Love. De ethische, versie, de David Tank Extended Remix. Zo, volgens mij heeft eh, de microfoon last van de warmte. It's right here on the Nightwalk main stage. Saturdays 9 to midnight on your number one C C C FM FM FM. FM. material. You got was a little bit I wish I was a, I was a little bit I wish I was a, I was a little bit I wish I was a I wish I had a girl wish I was a little bit I wish I was a I wish I had a girl looking. I was falling. had a rabbit in a hat with a backpack. So I'm falling. I wish I was a little bit taller. I wish I was a baller. I wish I had a girl looking. I was falling. had a rabbit in a hat with a backpack. So I'm I was a Hey, I my every you can even speed on the highway. I would play ghetto my kids ghetto Little with Afro yo, you the real. So if you down on your feet, you know just how I feel. Cause if you want me around, see I go like a, see I from rehab. Hey, the body was going, the body was going, the body was going, the body was going, the body was going, the body that was going, going, going, going. I not get smaller. That was the bonus. and step into the night. We are controlling transmissions. We are controlling the rhythm. The rhythm of your night. This is the Nightwalk Main Stage with Mario Zanforth. 2100 till midnight on Z FM. FM. Right now on your favorite radio show, The Nightwalk Main Stage. hurts my eyes. en Nabook met Lovely Day 2K24. Lovely Day. Natuurlijk een heel bekend nummer, jaren 90. Eh, grote hit. En eh, door TikTok hebben ze er eh, opnieuw weer een hitje van gemaakt. De 2024 versie. En ik klink weer een beetje helderder. Ik heb even de TD opgebeld, de technische dienst. En ik zeg, luister vriend, hoe kan ik de microfoon afkoelen? Ja, wat zegt hij? In een bak water. Nou, niet verstandig natuurlijk, was een grapje. Maar dan zou je denken, hij zegt hij heeft een Erco. Ja, die Erco staat alleen niet overdag aan. Of in ieder geval overdag wel. Maar eh, als ik in de studio kom, dan is hij al een paar uur uit geweest. Dus eh, ja, het was hier eh, een sauna. Dus de microfoon had er ook last van. Of in ieder geval de microfoon, de kastjes waar die op zit. Die moest even opnieuw opgestart worden. En nu klinkt het voorlopig weer eventjes lekker. Zie je bij mijn antwoord de Nightwalk? Ik heb even een beetje shownieuws voor je. Mariah Carey heeft de rechter gevraagd om een rechtszaak... over de auteursrechten op haar kersthit All I Want For Christmas Is You. De in november startte songwriter en countryzanger Vince Vance een rechtszaak tegen Carrie. Hij beweerde dat zowel de teksten als de akkoorden van de wereldhit... voor meer dan 50% overeenkomen met zijn gelijknamige nummer uit 1989... Uitgevoerd door zijn groep eh, Vince Fans en The Valiants. Troy eh, Powers, die het nummer samen met fans heeft geschreven... ondersteunt hem in deze zaak. Vind ik heel knap, want eh, ja, ze hebben er al miljoenen aan verdiend. En dan kom je nu in ene aan. Een halve eeuw verder met... Uh, ja, en je hebt het gepikt. Dus het is niet de eerste keer dat fans die eigenlijk Andy Stone heet... de zangeres voor de rechter sleept. Twee jaar geleden deed hij dat ook al. In 2022 eiste de, de zanger 20 miljoen dollar aan schadevergoeding. De rechtszaak draaide toen om de titel van de kersthit. Die zou zijn gestolen door Carrie. Uiteindelijk niet en zijn zaak toen zelf vallen. Wat hem in, eh, in staat stelde om het opnieuw te proberen. Ja, <laughs> volgens mij heeft hij zelf niet zoveel bereikt. Dus eh, ja, en hij denkt, zij is multimiljonair en ze verdient elk jaar rond de kerst weer een miljoen aan haar eh, muziek. Dus eh, ja, hè? Maar helaas, eh, ja, we houden je op de hoogte. Ze hebben gevraagd of het geseponeerd kan worden. Dus het is nog even afwachten wat de rechter daarvan zegt. En Matthew McBriar, Matthew McBriar moet ik zeggen... onderdeel van het DJ Duo Bicep is geopereerd aan een hersentumor. De muzikant moet voorlopig herstellen en kan dan ook niet optreden. Andy Ferguson, de andere helft van het duo... die treedt voorlopig solo op als Bicep. McBriar maakt het nieuws bekend in een verklaring op Instagram. De DJ schrijft dat die eind vorig jaar last kreeg van zeer heftige hoofdpijn en vermoeidheid. En na meerdere bloedtesten bleek er iets mis te zijn en werd ook een aantal scans werden van hem gemaakt. En daarbij werd een groot tumor in zijn brein ontdekt. Ja, dan ga je wel schrikken natuurlijk. Dus eh, hij wordt eraan geopereerd. En, eh, het Britse DJ-duo eh, Baisa bracht in 2017 het gelijknamige debuutalbum uit. Op die plaats stond onder meer het nummer Glow, dat een grote hit werd. Het duo bracht in 2021 een tweede album uit genaamd uh, En uh, eh, ze stond de afgelopen jaren op de grote Nederlandse festivals... zoals uh, Lowlands en Down the Rabbit Hole. Dus waarschijnlijk heb je ze daar gezien. Maar voorlopig zijn ze even niet met z'n tweetjes. Maar ja, hij, gaat, hij is inmiddels al onder het mes. 9 augustus zou hij onder het mes gaan. Dus de operatie is goed gegaan. En het herstel is op dit moment zit hij in het ziekenhuis. Dus dus eh, het is even afwachten, maar het gaat goed met hem dus. zie je hem zand, want ik lul weer veel te veel. Pak hem beetje alweer 3,5 minuut geluld. Wat dacht je van muziek van Matthé en Hommies met Caveman? What we're gonna do right here is go back. at ZFM Zanfort. ZFM. The Nightwalk Main Stage. Nightwalk Main Stage. Playing all the hits on ZFM's Nightwalk. Eh, Platinum Dal, P.I. Anderson en Believe in a Brighter Day. In de Mickey Moore NDT eh, Extended Remix. En daarvoor horen we FDF uit Italië met uh, My Time. En de tijd, het is tijd voor niks anders dan de party update. Wat voor leuke feesten dan gaande op deze zaterdag 17 augustus. De zaterdag voor de Formule 1. Dus nog een weekje wachten In het volgend weekend begint donderdag al feest te worden. Donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag groot feest. Max Verstappen natuurlijk hier in Nederland... En eh, ja, naar alle waarschijnlijkheid <laughs> mag ik hopen dat hij gaat winnen. Op zijn eigen plek. Eh. dus eh, de Formule 1 volgende week dus hier in Zandvoort. Dus ik weet niet of ik er ben. Ik weet niet of ik mag, mag komen of dat we gewoon live zijn. Maar ja, volgens mij tegen die tijd dat wij beginnen is het toch wel een beetje... ja, druk <laughs> zal het zeker zijn het hele weekend.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 Met natuurlijk onze eigen Zandvoortse Raimundo. Hij heeft de line-up in handen bij de Escape. Doet hij al jaren. En vanavond heeft hij meegenomen Grimmix, Tech Nike, MC Janto en Sexy Mr. S on Sex. Die zijn ook eh, aanwezig. Brainwash dus vanavond in de Escape in Amsterdam. En als we doorlopen komen bij Club R. Daar is vanavond Throwback, afgekort THRWBCK. Begint om 11 uur, duurt tot 5 uur in de ochtend in Club R. En dat is R&B en hiphop. En voor meer informatie check de website eh, thrwbck.nl. Afgekort dus eh, throwback.nl. En daar vind je alle informatie. Je duurt tot uh, vannacht 5 uur in de ochtend. En nog een wekelijks feestje is Encore. Wekelijks in de Melkweg in Amsterdam begint rond de klok van middernacht. Duurt tot 5 uur in de ochtend. Encore. En dat is natuurlijk de home of hip-hop en RB. 18 jaar oud moet je zijn om binnen te komen. En voor meer informatie aan elkaar geschreven: encoreamsterdam.nl of melkweg.nl. En de, de line-up die ga je daar horen. Maar het zijn waarschijnlijk altijd standaard een beetje de residents. En af en toe komt er een gast-DJ voorbij. Dat is uh, Encore in de Melkweg in Amsterdam. En nog een feestje. Nieuw feestje volgens mij. Want eh, vorige week hadden we Dance Valley. En die dag daarna Dutch Valley. Wat niet meer zo mag heten. Dat had een andere naam. Zin in zomer of zoiets. Maar eh, morgen is het Latin Village als het goed is. <laughs> Ja, ik... Ik heb zoveel dingen. Ik, eh, af en toe vergeet ik wel eens dingen. Ik krijg wel eens te horen. ik heb dat niet gehoord. Ja, sorry jongens. Maar ik werk eh, zes dagen per week en dan eh, vergeet je wel eens dingen. Vanavond, eh, of nee, vanavond niet, maar vandaag begon het om 1 uur in Sparenwoude. Halfweg Sparenwoude, dus dat kant niet van de kant van waar de Dance Valley was. En uh, Dutch Valley, wat niet zo mag heten. Maar aan de andere kant, is dus, het bij halfweg Sparenwoude, ja, zo heet het terrein, maar het is halfweg. Was, is vandaag nog steeds bezig. R2 Festival met Reinier Zonneveld. En dat is een oude rot in het vak. Nou ja, oud. Hij gaat al heel wat jaartjes mee. Ik pak een beetje, ja, net zo lang als ik. Misschien iets, iets, iets korter, maar het is eh, in Sparenwouden dus. Hard 2 Festival met Reinier Zonneveld. Dat doet hij vast niet in zijn eentje. En uh, Reinier eh, die draait natuurlijk altijd techno en hard techno. En wie heeft hij nog meer meegenomen? Hij heeft uh, aan mij live meegenomen Anger Fist, Shelly, Dave Funk, DJ Rob eh, en Cynthia Spiering. Eric the Man komt voorbij. Of is misschien al voorbij geweest. Eh, Claudia Cavies, Kobosli, Compass Tracks, Marco Bailey, Mental Theo, Miss Jax, Oliver Wijter, ook een oude rot. Paul Elstak, die gaat samen B2B met Reinier Zonneveld. Nou, Reinier vier Zonneveld samen met vrienden. En Remy Unger en Alexander Koning, B2B. Nou, een hele waslijst. Het is uh, Sven komt ook nog voorbij. Speedy J, Secret Cinema, Scooter, Royce Cop en uh, ja, Free Your Mind Festival.nl. Daar vind je alle informatie. En eh, ja, het is Free Your Mind Festival, maar het heet dan eigenlijk R2 Festival. Het Reinier Zonneveld. Daar gaan we door met muziek, want daar was ik jij in radio gekluisterd. Een oude gouden klassieker, Blue Boy, Remember Me.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 My situation's critical. My mind is racing on and on. DJ Koon en Mark Palacio met Think of You. En daarvoor hoorden we Kako Martinez en Pink Coffee met Searching for Love in de Jacking Vibes remix. En zo weer even tijd voor de, de Nightwalk 10. Welke plaatsen zijn erg populair? Op de radio, in de clubs, op de festivals. Eh, ja, en eh, binnenkort op ADE. Deze week op 10. Azari, 3 en Max Dean met uh, Reckless 2024. Op 9 deze week Jazzy en Sonny Vodera en D.O.D. met Sundays. Op 8 Curtis Mayfield de remix van Mark Knight met Move On Up. Op 7 Kasim en Mahalia Fontaine met The Speech. Op 6 deze week Odin eh, uh, en Fatso. En uh, Poppy uh, met Tell Me What You Want. Op 5 Disclosure, She's Gone, Dance On. Op 4 Sam Jacobs en Tagman met Blueberries. Op 3 ook nog ongewijzigd Paul met Pick Up The Phone. Ex nummer 1 plaatje staan met Nate Dogg. Op 2 Marlon Hofstad en Fisher en DJ Daddy Trance. Ik had verwacht dat ze op 1 stonden staan deze week. Maar net niet, ze blijven op 2 staan deze week met uh, It's That Time in de Fisher remix. Deze week nog steeds op 1 Pasha. Hier stonden ze op nummer 1 met eh, Pick Up The Phone. En nu dan al een paar weken met Too Cool To Be Careless. Pasha. Nou, die heb je al zo vaak gehoord. Misschien dat je die straks hoort in de mix van DJ Mouse of bij eh, DJ Kelly. Maar ik heb andere muziek nu. Sandro Poedoe met I Wanna Dance. En dat is, als je goed luistert, ken je dat nummer. Namelijk het origineel van eh, Whitney Houston met I Wanna Dance With Somebody. 30 years of the hottest dance music radio. You're listening to DJ Mario Sanford and DJ Malzo on CFM's Nightwalk Main Stage. Main Stage. Main Stage. Main Stage. Main Stage. Main Stage. muziek van Sewell met La Chica. En daarvoor horen we Dub Dogs met DLMT met I Love It. En tot zover ook dit uur van de Nightwalk. Zometeen het nieuws en weer. Dan is het tijd voor DJ Mouse met zijn Global House Vibes. En straks in de derde uur vliegen we helemaal naar Italië... met de beste van de clubs uit Italië met DJ Cavaschelli. Voor nog even muziek. Wat dacht je van eh, Afterman, I'm Back... Met Who's That Girl in de J.N. Alterman eh, remix. En misschien nog Adam Beyer en Chocolate Puma en The Good Man met Give It Up. <laughs> is een eh, nieuwe remix gemaakt eh, op het label van Army Armin van Buur, of de Armada Records.